Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de A27 bij Breda is een fietser zwaar gewond geraakt. De jongen van 16 jaar fietste over de vluchtstrook ter hoogte van Bavel in de richting van Antwerpen. Hij kwam op de rijbaan terecht en werd geschept door een Franse auto. De jongen komt uit Molenschot en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Steeds vaker zijn scholen tijdens een oorlog doelwit. De laatste vier jaar waren er bijna 13.000 aanvallen... meldt een internationale organisatie voor de bescherming van onderwijs. Zeker 21.000 mensen kwamen om het leven of raakten gewond. Het gaat vooral om aanvallen van extremisten, bombardementen... om gewapende groepen te bestrijden... en geweld om studentenprotesten te onderdrukken. Alleen al in Jemen werden meer dan 1500 scholen en universiteiten beschadigd of verwoest. In Park Beekse Bergen is een groepje bezoekers bijna het slachtoffer geworden van jachtluipaarden. Tegen de regels in waren ze uit hun auto gestapt om foto's te maken. Op beelden is te zien dat ze worden omsingeld door de jachtluipaarden en maar net op tijd weer instappen. De eigenaar van Park Beekse Bergen is geschokt en benadrukt dat uitstappen absoluut niet mag. Zanger Whalen staat in de finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Hij kreeg in de halve finale als laatste te horen dat hij de eindstrijd heeft bereikt. Zaterdag is Whalen met zijn nummer Outlaw in hem als 23ste aan de beurt. Vlak voor de topfavoriet Cyprus. De politie heeft in Alphen aan de Rijn bij vogelpark Avifauna een verdachte auto gecontroleerd. Er zat iemand in die zei als eerste naar binnen te willen bij het vogelpark. Vanwege de vakantiedrukte stond diegene er al om drie uur s'nachts... terwijl het park om negen uur vanochtend pas open gaat. Dan het weer nog. Vandaag geregeld zon, het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen vrij zonnig, maximaal 24 graden.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht was meteen ondersteboven en jij om de hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, hoek, hoek was er bij ineens zo goed, hoek bij elkaar en ik weet niet wat ik doe.